Citydijkers met het NOS-journaal. Twee op de drie meisjes tussen 12 en 25 jaar... heeft het afgelopen half jaar te maken gehad met straatintimidatie. Ze worden vaak nagefloten of geroepen. Ook is een kwart van deze groep wel eens achterna gelopen of achtervolgd... waardoor de meisjes en vrouwen zich angstig of onveilig voelen. Blijkt uit cijfers van het CBS dat voor het eerst onderzoek deed naar straatintimidatie. Erin staat dat ook mannen lastig gevallen worden op straat. Van hen wordt 1 op de 5 wel eens nageroepen. Minder vaak dan bij meisjes en vrouwen. De meerderheid in de Tweede Kamer gaat volgende week vrijwel zeker akkoord met een nieuwe verlenging van de tijdelijke coronaspoedwet. Daarin zijn de coronamaatregelen wettelijk geregeld. Tijdens het debat afgelopen avond zeiden regeringspartijen VVD, D66 en CDA en PvdA en GroenLinks dat ze de spoedwet voor de vierde keer willen verlengen. De steun is wel een stuk kleiner dan toen voor het eerst voor de coronaspoedwet werd gestemd. Een deel van de oppositie vraagt zich af of de spoedwet nog wel past bij deze fase van de pandemie. Reizigers die vanaf volgende week naar Marokko willen... moeten kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd. Verder moeten ze een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud laten zien. En na aankomst op het vliegveld in Marokko wordt ook nog een zelftest geëist. Vorige week meldde Marokko dat het luchtruim op 7 februari weer open gaat. Sinds eind november waren alle vluchten verboden vanwege de opkomst van Omicron. Bij een ongeval door een spookrijder op de A28 tussen Wezep en het Harde... zijn gisteravond zeker twee zwaar gewonden gevallen. De personenauto die tegen de richting reed botste frontaal op een andere personenwagen, meldt de politie. Ook is er een derde auto geraakt. Vanwege het politieonderzoek is de A28 richting Amersfoort nog steeds dicht. Verkeer wordt wel omgeleid. Het weer droog bij een stevige wind en 6 graden. Morgen eerst droog, met in het noorden en westen af en toe zon.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 como chacalaca. Oh, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi pum, chacalaca Esa miradita que no mata a nadie. Empiezo por tu boca y bajo Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes.